Om de babysterfte terug te dringen wil minister Schippers dat bevallende vrouwen in geval van nood binnen drie kwartier in een ziekenhuis zijn. Vanaf de Schelling kan het langer duren om per boot of helikopter in een ziekenhuis te komen. Op Vlieland zijn de huisartsen het nog niet eens over een bevallingsverbod. Het weer vanuit het westen wordt droog. De temperatuur ligt tussen de plus 3 en min 2. Morgen bewolkt en veel regen. Dit was het. Kisses all I still want.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 Eerder werd uitgegaan van 64 kinderen. Een aantal slachtoffers is herkend op foto's op de computer van hoofdverdachte Robert M. De ouders zijn ingelicht. Of de kinderen zijn misbruikt op de kinderdagverblijven waar Robert M. heeft gewerkt is niet bekendgemaakt. Het afgebrande chemiepak in Moerdijk handelde in strijd met de vergunningen en wordt in staat van beschuldiging gesteld. Dat zei de Bredaanse burgemeester van de Velde op een persconferentie. Een woordvoerder van Chemiepak zegt dat het bedrijf zich niet herkent in de beschuldiging. Volgens burgemeester Van der Velde lopen mensen in de buurt van chemiepak alleen risico als ze in contact zijn gekomen met roetdeeltjes en bluswater. De onrust in Tunesië heeft zich uitgebreid naar de hoofdstad Tunis. Volgens ooggetuigen hebben honderden jongeren in een buitenwijk winkels geplunderd. In Tunesië wordt al drie weken gedemonstreerd tegen corruptie, werkloosheid en de hoge voedselprijzen. Daarbij zijn volgens officiële cijfers 21 doden gevallen, Volgens mensenrechtenorganisaties zijn het er zo'n 50. In België zet de sociaaldemocraat Van der Lanotte zijn rol als bemiddelaar voort. Hij krijgt daarbij de steun van de twee hoofdrolspelers in de Belgische politiek... de Vlaming Bart de Wever en de Waal Elio Di Rupo. Ze gaan Van der Lanotte nu helpen bij het herschrijven van een nota over de toekomst van België. Die nota